Eck met het NOS-journaal. D66, CDA en VVD zijn het op hoofdlijnen eens over een coalitieakkoord. Gisteravond zeiden de partijleiders dat ze op de grote thema's de knopen hebben doorgehakt. Dus ook over de financiën, waar de afgelopen dagen over werd gepraat. Volgens D66-leider Jette zal er veel in defensie geïnvesteerd worden... en is het niet de bedoeling om de rekening naar volgende generaties door te schuiven... De drie partijleiders zeggen dat ze duidelijke keuzes maken... met een uitgestoken hand naar de andere partijen. Waarschijnlijk wordt vrijdag het coalitieakkoord gepresenteerd. Rusland heeft in het oosten van Oekraïne een passagierstrein aangevallen met drones. Zeker vijf mensen zijn daarbij om het leven gekomen. In de trein zaten zo'n 300 mensen. Eén Russische drone raakte een rijtuig, twee andere ontploften bij een locomotief. De Oekraïense president Zelensky reageert woedend op de Russische aanval. Hij spreekt van een terroristische daad. Rusland voert veel aanvallen uit op Oekraïns grondgebied... zowel op steden als op infrastructuur. Toeslagenouders kregen jarenlang bewust geen informatie... over waarom zij van fraude werden verdacht... terwijl ze wel recht hadden op die informatie. Dat meldt Trouw op basis van een interne memo van de dienst toeslagen... Duizenden ouders werden onterecht beschuldigd van fraude met toeslagen. De dienst toeslagen hield documenten over waarom ze beschuldigd werden bewust achter.